Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Prinsjesdagplannen zijn te mager. De Landelijke Studentenvakbond heeft gemengde gevoelens over de plannen van het kabinet voor het onderwijs. Ze zijn blij met het extra geld in de miljoenennota voor studenten... maar denken niet dat het de oplossing is voor de financiële zorgen. Toch zijn er ook een paar lichtpuntjes, zegt de voorzitter. Wat wel heel mooi is aan deze begroting is dat duidelijk te zien is dat er ook aan studenten is gedacht. Ehm, de maatregelen zoals een verhoging van de uitwonende beurs en een energietoeslag natuurlijk. Ehm, maar ook een stijging van het minimumloon met 10%. En dat je zorgtoeslag maandelijks met 30 euro hoger wordt. Dus dat is heel positief met een aantal kanttekeningen uiteraard. De politie heeft in Duiven een man van 30 opgepakt voor handel in wapens, explosieven en harddrugs. De politie kwam de man op het spoor dankzij onderschepte cryptocommunicatie. De duivenaar zit nog vast en de politie verwacht dat er meer mensen opgepakt zullen worden. Zelf scannen en dan met muntjes of een briefje betalen in plaats van je pas tegen het pinapparaat aan. Dat kan weer bij de appie. Bij een AH-winkel in Pijnakker in Zuid-Holland hebben ze bij de zelfscankassa's een cash recycler gezet. Het apparaat telt het geld dat je erin gooit en geeft je contant wisselgeld terug. Het wordt nu getest, maar het idee is dat meer winkels zo'n apparaat krijgen. En groot nieuws in de Vlaamse katholieke kerk. Die gaat homostellen zegenen. Officieel mag dat niet, maar de paus schreef pas een stuk waarin hij zei dat elk mens met respect behandeld moet worden. En daarmee gaf hij volgens de Vlaamse bisschop een zegen om het te doen. En de volle overtuiging dat we daarmee tegemoet komen aan datgene wat leeft in de kerk en in de samenleving. Ze willen dus een homorelatie de zegen geven en dat is volgens deze hoogleraar theologie uniek. Het is voor het eerst dat bisschoppen zich duidelijk uitspreken hiervoor. En eh, dat is naast dat het goed nieuws is voor de doelgroep... ook nog goed nieuws voor de priesters. Tot nu toe kun je gesuspendeerd worden, dus een soort kerkelijke straf. Dus het is een heel onveilige situatie. En dat is nu over. Het weer nog. Vanavond klaart het op. Het wordt koud vannacht. Een graad of 2 kan het worden, met kans op vorst aan de grond. Morgen vaak zon en 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar nog zo'n 40 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam heb je bijna een kwartier oponthoud... tussen de knopende De Hoek en de Nieuwe Meer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en knopend Burgerveen bijna 10 minuten. Op de A10 knopend Komplein richting knopend Amstel...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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En ik heb weer een heerlijke verzameling eh, oude en nieuwe eh, artiesten meegenomen. En de eerste die ik ga draaien is Christian McBride. Het album heet Getting To It. Het komt uit 1995. En naast Christian McBride op bas... Eh, Ray Brown en Milt Hinton op eh, akoestische bas... en Joshua Redman op tenorsax... Roy Hargrove op trompet... Eh, Steve Turn op trombone... Cyrus Chestnut op piano en Louis Nash op drums. Het nummer heet Sitting on a Cloud. Christian McBride met Sitting on a Cloud. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen, daar heb ik een eh, verhaaltje bij. Het is namelijk weer een album wat eh, plotseling opduikt... met opnames die nog nooit eerder zijn verschenen. Het zijn opnames gemaakt in 1964, 1965... live en in de studio bij de Franse radio. In 2012 ging de eh, producer Veldman die ging naar Frankrijk... om in die, in die studio in de kluis daar te gaan zoeken... want hij hoopte daar uh, eh, onontdekte schatten te vinden. En daarin is hij geslaagd. In de jaren uh, eh, 60 waren veel Amerikaanse artiesten naar eh, Parijs gegaan. En een daarvan was Larry Young. En deze opnames die vertellen dus iets over zijn periode daar. Hij was nog erg jong in die tijd. Hij ehm, was eigenlijk uitgenodigd door Woody Shaw. Woody Shaw ging op zijn negentiende al naar Parijs. Hij ehm, ging daar eh, op uitnodiging van Eric Dolphy naartoe. Die overleed plotseling en eh, die speelde in een uh, legendarische Parijse jazzclub, Le Chat qui Pêche. Goed, Woody Shaw bleef daar. Die werd wel, ehm, kreeg, zeg maar, hoe noem je dat? Ehm, nou, erg. Ik, Engelse woord weet ik wel, homesickness. Ehm, hij, hij verlangde dus naar thuis en vroeg dus of een aantal eh, andere eh, Amerikaanse artiesten ook wilden komen. En één daarvan was eh, Larry Young. En na een aantal weken hebben ze een, band opgericht in, in hetzelfde jazzclub. En onder leiding van Nathan Davis. En daarmee zijn ze groot geworden. En zijn er nog vele andere Amerikaanse artiesten bij hun komen spelen. Ze hebben dus ook een aantal opnames gemaakt voor, voor de radio. En eh, dit album, eh, dat heet In Paris, is uitgekomen in 2016. En daarvan ga ik draaien het nummer Discotheque. Het is een beetje te lang, dus ik kan het eh, niet helemaal draaien. Maar genoeg om een indruk te krijgen van Larry Young, een geweldige organist. En daarnaast hoort u ook Woody Shaw op trompet. geluisterd naar de mooie klanken van Woody Shaw en Larry Young. Het nummer is eh, te lang om helemaal te draaien, dus eh, daarom eh, moet ik hem stoppen. Ik ga verder met een mooie LP van Seraphon. The Many Moods of Seraphon. Opgenomen in 1965. En daarvan ga ik draaien het nummer Loverman. missing, oh, what we've been missing, love. Sarah Vaughan met Lover Man. En misschien heeft u het gehoord, eh, het gekraak op de achtergrond. Het was een eh, nummer opgenomen op vinyl. Ik, af en toe krijg ik uh, jazzplaten en dan draai ik ze graag nog eens in de uitzending. Het volgende nummer is weer digitaal. Het komt van Danny Grissett. Het komt van zijn album Form uit 2008. En het heet With You. Without You. naar de klanken van Danny Grissett. Nummer Without You van zijn album Forma 2008. Helaas ook, is ook dit nummer te lang om helemaal te draaien. En ga ik verder met eh, het Paul Consalves kwartet. Paul Consalves is een ehm, Amerikaanse jazz saxofonist. In de jaren 62, eh, 63 kwam hij naar Londen toe. In die tijd was het in Amerika eh, slecht voor toeval als artiest... omdat er een hoop gedoe was met de Amerikaanse vakbond van muzikanten. En ehm, eh, ja, daarom vertrokken veel artiesten richting eh, Europa. Hij heeft um, mooi album opgenomen. En eh, dat album is een beetje een zeldzaam album. Omdat van het oorspronkelijke album maar 500 kopieën gedraaid zijn. En ik heb hier een digitale kopie gevonden. En dat album dat heet Boom Jackie Boom Chick uit 1964. En naast Paul Consolve speelt eh, op eh, bas Kenny Nepper... drums Ronnie Stevenson, piano Pat Smit en natuurlijk op sax Paul Consolves. En het nummer heet Poor Butterfly. Thank you. Salvers Quartet met Boom Jackie Boom Chick, het album... en het nummer Boer Butterfly. Ik ga verder met het Woody Herman Sextet. Woody Herman staat natuurlijk bekend om zijn big bands. In 1959 ehm, stopte hij met zijn zogenaamde Third Hurt, zijn derde big band... En ging verder met een eh, sextet met jonge spelers. En in 1959 nam hij met hun een live album op. Het is het enige album ehm, in deze samenstelling. En Woody Herman speelt zelf op klarinet en op altsaxofoon... maar daarnaast op eh, trompet Ned Adderley... op gitaar Charlie Bird en vibrafoon Eddie Costa... en Bill Betts en Jimmy Campbell op drums. Het nummer heet Petite Fleur van het Woody Herman Sextet... en het album heet At the Round Table. Mm-hmm. <laughs> Sextet met Petit Fleur. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van Jack Sheldon. Jack Sheldon is een eh, trompetspeler. Hij zingt ook en hij speelt ook op keyboard. Hij eh, startte lang geleden met, eh, samen met Wardle Gray en Dexter Gordon. En hij heeft eigenlijk geholpen met het opbouwen van de West Coast Jazz. De Amerikaanse West Coast maakt jazz eigenlijk 180 graden anders dan aan de oostkust... waar de bebop is ontstaan. Hij heeft samengewerkt met Art Pepper, Jimmy Guffrey eh, en bijvoorbeeld Herb Geller. En Chad Baker en Miles Davis waren ook goede vrienden van hem. Hij heeft een eh, prachtige gouden toon in zijn eh, trompet... waar hij bekend om staat en die hij ook koestert. En um, het album wat ik klaar heb liggen, dat heet California Cool. En ik ga het gelijknamige nummer draaien. Jack Sheldon. California cool. California cool. It's hot as blazes all day long. The night is like a song. California cool. California cool. We got the mountains and the ocean too. There's nothing we can't do. Did you ever wonder why? I just can't say bye bye. There's nowhere else for me. Pacific Sea. California cool. California cool. We got movie stars and four-wheel drive cars. All I need is you. California cool and me. me but the blue Pacific Sea California cool California cool We got movie stars and four-wheel drive cars all I need is you. California cool and me too. We got earthquakes and rattlesnakes and milkshakes and heartbreaks and everything that's good. Sausalito, San Francisco, Venice Beach, Palos Verdes. We got everything. We got girls. We got beach girls with little tiny curls. I love California. It's so cool. Ja, dat was Jack Sheldon die zijn liefde voor Californië gestalte gaf. Ik ga verder met een eh, heel ander nummer. Maar voordat ik daaraan ga beginnen, eventjes iets over uh, jazz in Zandvoort. Begin oktober is er een, eh, was er een concert met Joke Bruis. Joke Bruis kan niet vanwege stemproblemen en zij wordt vervangen door een uitstekende vervangster, namelijk Laura Fici. En voor dat concert zijn er nog kaarten beschikbaar. Er zijn nog maar 20 kaarten beschikbaar en vanwege de grote belangstelling staan ze deze keer niet in de zaal, maar op het toneel. En daarnaast eh, heb ik ook een mededeling van de organisatie gekregen... dat eh, voor volgend jaar staan er concerten gepland. In mei was er een concert gepland voor een ehm, tribute aan Toets Tielemans... met Hermine Durlo. Dat concert gaat naar maart. En het concert van maart van een tribute van Benny Goodman... met eh, David Lucas gaat naar mei... in verband met beschikbaarheid van de muzikanten. Dus maart en mei worden omgewisseld. En Laura Vici komt begin oktober in plaats van Joke Bruis... waar nu nog kaarten voor beschikbaar zijn. Goed, dat zijn de huishoudelijke, mededelingen. En dan ga ik verder met een eh, mooi nummer van Ella Fitzgerald. Crimea River. tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say, you say you love me. de mooie klanken van Ella Fitzgerald. Ik ben alweer toegekomen aan ehm, het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. En dat is van J. McShen. En ik ga na het nieuws van 11 uur daarmee verder en vertel ik er nog wat meer over. Blijf vooral luisteren. Het is inmiddels eh, vreselijk weer hier. Het komt met bakken naar beneden en ik heb nog veel meer mooie muziek.